Jobboot met het NOS Journaal. Er komen extra veiligheidsmaatregelen voor Roma donderdagavond. De politie, de gemeente Rotterdam en Feyenoord willen voorkomen dat de situatie uit de hand loopt... zoals rond de wedstrijd in Rome vorige week. In de Kuip komen extra bufferzones tussen supportersgroepen. Ook zet Feyenoord extra personeel in om de fans uit elkaar te houden... en gaat de Kuip een half uur eerder open, zodat de supporters geleidelijker naar binnen kunnen. De Tweede Kamer heeft de aanslagen in Kopenhagen herdacht. Anderhalve week geleden vielen twee doden bij schietpartijen in de Deense hoofdstad. De eerste dode viel op een bijeenkomst over godslastering en vrijheid van meningsuiting. De tweede bij een synagoge. Kamervoorzitter van Miltenburg zei dat door de schietpartijen een heel volk is geraakt... en leeft mee met de nabestaanden van de aanslagen in Denemarken. De Eurogroep verlengt het Griekse noodprogramma. De ministers van Financiën van de Eurolanden zijn akkoord met de hervormingsmaatregelen die Griekenland heeft aangekondigd. Athene krijgt vier maanden verlenging van de Europese noodsteun. Griekenland wil onder meer belastingontduiking en fraude harder aanpakken en een rechtvaardiger belastingstelsel invoeren. Rijke Grieken gaan daardoor waarschijnlijk meer belasting betalen. De Haagse crimineel Reda N. is veroordeeld tot 14 jaar cel... voor onder meer de gewelddadige overval op miljonair Wim Zegvaart. In 2012 werd hij in zijn villa in Rijswijk overvallen. Er werd voor miljoenen aan horloges en andere sieraden buitgemaakt. Reda N. werd ook veroordeeld voor een overval op een gezin in Rotterdam... en voor drugshandel en wapenbezit. Litouwen wil de militaire dienstplicht weer invoeren. Het land houdt er rekening mee dat het het volgende doelwit wordt van Rusland. In een regeringsverklaring staat dat Litouwen vanwege de situatie in Oekraïne rekening houdt met dreigingen. Als het parlement ermee instemt geldt de dienstplicht voor een periode van vijf jaar. De dienstplicht werd in Litouwen in 2008 afgeschaft. Het weer enkele buien met kans op hagel of onweer. Het wordt ongeveer 8 graden. Morgenochtend bewolkt met buien, mogelijk met natte sneeuw.